Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een patiëntveiligheid die in deeltijd werkte in het ziekenhuis in Rotterdam heeft zijn ontslag ingediend. Het is de anesthesist Jan Klein. Op zijn weblog schrijft hij dat hij de directie van het ziekenhuis bij herhaling zijn deskundigheid over patiëntveiligheid heeft aangeboden, maar dat daarvoor geen belangstelling was. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft al tijden te kampen met een multiresistente bacterie. Klein zegt dat hij in het Maastad in een onmogelijke spagaat zat. Het ziekenhuis betreurt het vertrek van Klein. Het Maastad nam vorige week op last van de inspectie en deskundigen van buiten op het gebied van patiëntveiligheid in de arm. Een Nederlandse politieman is in Afghanistan gewond geraakt aan zijn schouder door een ongeluk met zijn eigen vuurwapen. Het is nog onduidelijk waardoor het wapen afging. De man is overgebracht naar een ziekenhuis, hij is niet in levensgevaar. De politieman werkt in de provincie Kunduz voor de Nederlandse politietrainingsmissie. De Noorse politie is gestopt met het zoeken naar vermisten op het eiland Utøya. In het water wordt nog wel gezocht. Hoeveel mensen er nog worden vermist durft de politie niet te zeggen. Anders Breivik schoot vrijdag op het eiland 68 mensen dood, vooral jongeren die op Utøya waren voor een politiek jongerenkamp. Het jongste slachtoffer is een meisje van 14. Onder de doden zijn twee buitenlanders, een vrouw uit Denemarken en een vrouw uit Georgië. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een jeugdtrainer van een voetbalclub uit Nijmegen. De man van 20 wordt verdacht van misleiding via internet en het bezit van kinderporno. Hij zou zich op internet hebben voorgedaan als meisje. Zo probeerde hij jongens tussen 12 en 14 jaar van zijn elftal over te halen zich voor een webcam uit te kleden. De man heeft dat toegegeven. De officier van justitie wil dat de trainer na zijn celstraf een jaar lang wordt behandeld in een kliniek. De voetbalclub heeft de man geschorst. Het weer, Vanavond wat opklaringen en een graad of 16. Morgen veel bewolking en vrijwel overal droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 7 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag bij zoeterwoude Dijk 4. Op de A10 de ring van Amsterdam 3 kilometer voor knooppunt Koenplein.